Gestart. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft 31 verdachten op het oog... voor het blokkeren van de A7 voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november. Ze hielden tegenstanders van Zwarte Piet tegen die in Dokkum wilden protesteren. Van de 31 verdachten zijn er 18 geïdentificeerd... die allemaal uit Friesland komen. Ze hebben een brief gekregen waarin wordt gevraagd... of ze naar de politie willen komen voor verhoor. Het OM probeert nog de namen te achterhalen van de andere 13 verdachten. De politie van Amsterdam doet onderzoek naar de beroving en mishandeling van een man afgelopen zaterdag. Het slachtoffer werd s'avonds in de metro lastiggevallen door drie jongeren. Ze scholden de man uit voor homo en achtervolgden hem buiten het metrostation. Ze beroofden hem van zijn tas en horloge en schopten en sloegen hun slachtoffer. Hij liep een hersenschudding op. De jongeren zijn gevlucht. Op de bovenste verdieping van de Trump Tower in New York is vanochtend brand geweest. Er zijn twee gewonden, onder wie één zwaar gewonde. In de toren zitten luxe appartementen en kantoren. President Trump woonde daar met zijn vrouw Melania en hun zoon... voordat ze naar het Witte Huis verhuisden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Kopers van sommige nieuwe auto's zijn dit jaar duizenden euro's duurder uit. Ze moeten meer aanschafbelasting betalen door een nieuwe, realistischere meetmethode voor de CO2-uitstoot. In die test stoten auto's volgens een Britse marktonderzoeker gemiddeld 6 gram CO2 meer uit, waardoor ze in een hogere belastingsschijf komen. Het weer in het grootste deel van het land is het zonnig. In het zuiden is het bewolkt. Het is 2 graden in het noorden, 6 graden in Limburg. Vanavond en vannacht in het binnenland lichte vorst. Het blijft stevig waaien. Morgen bewolkt, met in de middag en avond in het oosten wat regen.